Voor vandaag wordt opnieuw regen verwacht... en kan het peil volgens het waterschap naar kritieke waarden stijgen. Friesland en Zeeland hebben naast de regen ook veel hinder van de zeer harde wind. Die stuwt het water nog hoger op. In Limburg bereikt de Maas zondag het hoogste peil... maar Rijkswaterstaat voorziet geen grote hoogwaterproblemen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof gaat onderzoeken of oud-president Bolsonaro betrokken was bij de bestorming van de regeringsgebouwen in Brazilia. Aanklagers hadden daarom gevraagd. Bolsonaro is nu in Amerika en hij publiceerde twee dagen na de onlusten een video waarin hij opnieuw in twijfel trok of zijn opvolger Lula wel rechtmatig is gekozen. Hoewel hij de video later weer verwijderde, is die volgens aanklagers voldoende om Bolsonaro's rol te onderzoeken. Dit weekend is de jaarlijkse ooievaarstelling. De laatste jaren zijn er bijna duizend ooievaars geteld... die niet naar Zuid-Europa trekken, maar die in ons land overwinteren. Dat zijn er twee keer zoveel als bij de eerste telling in 1995. De ooievaarstichting Stork is dit jaar vooral benieuwd naar de invloed van vogelgriep. Sinds 2020 kampt Nederland met een bijzonder besmettelijke variant van die ziekte, met name onder trekvogels. Natuurliefhebbers wordt gevraagd om hun tellingen door te geven via een website of anders via mail of telefoon. Drummer Robbie Backman van de rockband Backman Turner Overdrive is overleden. Zijn broer Randy, met wie hij jarenlang in band zat, maakt het nieuws bekend zonder een doodsoorzaak te noemen. Hun eerste hit was in Nederland meteen de grootste, You Ain't Seen Nothing Yet. Robbie Backman was 69. Het weer zo goed als overal droog bij 4 tot 7 graden. Overdag wordt het al snel bewolkt en gaat het langdurig regenen.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 por ti, por ti, por mí. son ah. lo la son lo la Het ritme van Zandvoort, op 106.9. the sun when it starts to snow. Nostalgia. Only know you love her when you let her go. <laughs> Alright. Only know you've been high when you're feeling low.